Dat concludeert de commissie Davids die de Nederlandse politieke steun aan die inval heeft onderzocht. De VN-resolutie die er al lag, anders dan het Nederlandse kabinet heeft gedaan... kan niet worden uitgelegd als een vrijbrief voor militair ingrijpen, zegt Davids. De commissie zegt verder dat premier Balkenende weinig of geen leiding heeft gegeven aan de debatten over de kwestie Irak. Rapporten van de AIVD en MIVD waren genuanceerder dan die van de Amerikanen en Britten. Maar de ministers namen die nuanceringen niet over. Volgens de commissie heeft het kabinet de Kamer in 2002 niet volledig geïnformeerd over een Amerikaans verzoek om mee te werken aan de voorbereiding van de militaire macht. Er is geen bewijs voor dat Nederland een actieve militaire bijdrage heeft geleverd aan de inval in Irak, zegt Davids. GroenLinks-leider Halsma vindt het behoorlijk ernstig dat premier Balkenende weinig leiding heeft gegeven. Ze noemt het rapport grondig en schokkend. Volgens haar bevestigingen eh, Volgens haar bevestigen de bevindingen van Davids opvattingen dat die bij GroenLinks al lang leefden, zoals het ontbreken van het volkenrechtelijk mandaat. GroenLinks voelt nog steeds voor een parlementaire enquête. D66-leider Pechtold spreekt van een stevig rapport. Jarenlang heeft de premier gezegd dat alles bekend was en dat staat nu in een ander daglicht, vindt Pechtold. Volgens hem heeft het kabinet last van een tunnelvisie. De meest betrokken ministers praten vanmiddag over de conclusies van Davids. De Anne Frank Stichting heeft condoleanceregisters geopend voor de gisteravond overleden Miep Gies. Zowel op internet als in het Anne Frank Huis zelf in Amsterdam kunnen mensen terecht voor een reactie op haar overlijden. Ze werkte tijdens de oorlog in het pand waar Anne Frank en haar familie zaten ondergedoken en zorgde ervoor dat het dagboek uit handen van de Duitsers bleef. Miep Gies is 100 jaar geworden. Het weer blijft vrijwel overal droog en in de loop van de dag breekt de zon vaker door.